Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederlanders vinden het steeds lastiger om voldoende afstand te houden. Het RIVM ondervroeg ruim 50.000 mensen over hun coronagedrag. Slechts 28% van de deelnemers zegt zelden tot nooit te dicht bij vrienden of familie te komen. Na de eerste meting eind april lag dat percentage nog op 63. De helft van de ondervraagden is de afgelopen week op een drukke plek geweest... waar geen anderhalve meter afstand gehouden kon worden. Vooral bij het doen van boodschappen blijkt het lastig om de anderhalve meter te bewaren. Het RIVM ziet nog geen redenen om het dragen van een mondkapje buiten het openbaar vervoer verplicht te stellen. Burgemeesters hebben het kabinet gevraagd om een mondkapjesplicht in de openbare ruimte te overwegen. Maar volgens het RIVM is er nog altijd geen hard bewijs dat niet-medische mondmaskers virusdeeltjes kunnen tegenhouden. Deskundigen zijn ook bang dat de kapjes een gevoel van schijnveiligheid geven... waardoor mensen zich juist minder goed aan andere regels houden... en het aantal infecties toeneemt. Een medewerker van een slachthuis in Duitsland heeft het coronavirus over een afstand van zeker 8 meter overgedragen. Dat zeggen deskundigen die de grote uitbraak bij vleesverwerker Tunnies onderzocht. Het virus werd overgedragen op plekken waar het 10 graden was en waar weinig werd geventileerd. Volgens de onderzoekers is onder die omstandigheden anderhalve meter afstand houden onvoldoende. De VS moet van Peking het Amerikaanse consulaat in Chengdu sluiten. Het is een reactie op de gedwongen sluiting van het Chinese consulaat in Houston woensdag. Dat was volgens Washington nodig om Amerikaanse bedrijven te beschermen tegen spionage door China. Peking noemde het een politieke provocatie. Het weer bewolkt met soms wat regen. In de loop van de middag van het westen uit ook af en toe zon. Er staat een matige westenwind en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen wolkenvelden, een kleine kans op wat regen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A8 richting Zaandam bij Zaanstad Koog 3 kilometer. Op de A9 richting Alkmaar bij Knoopert Velsen 6 kilometer. De andere kant op, richting Amstelveen voor het Rotterpolderplein 5 kilometer.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 Vakantie, vakantie, vakantie. Lekker erop uit. En misschien zelfs de grens over en autopech? Daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daarom nu Wegenwacht Europa Standaard met 20% korting. Dan is de beste hulp, ook in het buitenland, altijd dichtbij. Ga naar anwb.nl slash Wegenwacht. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, met nu. Voor Zandvoort en de regio. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, zur zweiten Stunde der Ausstrahlung des ZFM-Radioprogramm für den Touristen. Ja, wir haben angefangen mit Titelmusik von der Film Il Postino. Oui, bien sûr, Il Postino. Bienvenue de nouveau, chers auditeurs, à la deuxième heure de notre émission du programme de radio ZFM pour le touriste. Bienvenidos, queridos oyentes. Eh, hemos escuchado a ah, la música de este cine Il Postino. Y bienvenido a la segunda hora de la transmisión del programa de radio STM, ZFM para el turista. Welcome back, dear listeners, to the second hour of the broadcast of the ZFM radio program for the tourist. We started this second hour with the title song from the movie Il Postino.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 Die großen Erfolgen von José Feliciano. Uh, das Lied Que Sara. Paz é che stai sulla collina. Disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il diente, son la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? amici miei sono quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà? de la mia vida que nos sarà. Con mi porto la guitarra, e se la notte piangerò, de una legna de paese suonerò. Amore mio ti bacio sulla bocca tanto soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che de la mia vida? lo Con me porto la guitarra e la notte que una niña de paese suonerò. Che sarà, che sarà. side. I C'est toujours très joli. Il y a beaucoup de choses à faire. On peut se promener. Il y a des, plusieurs restaurants. Il y a deux musées. Mais aussi, ça, c'est très intéressant. On peut visiter la cathédrale, le dôme, situé à le Et là, il y a une exposition euh, des créatures de la cathédrale. Euh, c'est alors euh, intéressant pour visiter, monter les tours et les toits de la crypte de la cathédrale du Dôme de Harlem, vous pouvez apprendre les merveilleuses et fabuleuses figures humaines et animales que nous protègent depuis des siècles de la catastrophe. Éveillez-vous euh, sur la ville. Préparez-vous à une expérience monstrueuse. Ceux qui apprennent à connaître les créatures de la cathédrale ne passeront plus jamais simplement devant l'église, mais ils lèveront toujours les yeux. On peut y aller en autobus, c'est facile d'ici de Sandford, du, du, centre du village. Prenez-vous le numéro 80 euh, et euh, vous pouvez euh, arrêter jusqu'à à côté de l'église, de cathédrale. C'est lundi au samedi, hein Oui, C'est le lundi au samedi de 10h30 à 17h. Et le dimanche de midi à 17h. Et que sont les tarifs euh, Les tarifs sont, euh, je crois, les adultes, 8 euros euh, demi. Et les, pour les enfants, 4 euh, euros. Oké, Maya, merci bien. Euh, ja, dames en heren, wenn Sie een beetje anders machen will dan nur Zandvoort, hebben we natuurlijk ook Haarlem in de Nähe. Und was kann ich empfehlen für die kommende Woche in Haarlem? Ich möchte gerne empfehlen eine ganz besondere äh, eh, Experience, äh, eh, genannt der, die Wesen der Kathedrale. Äh, es kann man besichtigen in der Domkathedrale am Leidse Vaart 146 in Haarlem. So, wir haben im Zentrum der evangelische Bavo-Kathedrale, aber am Leitzer Pfad haben wir die katholische Domkathedrale. en dat is de Kathedrale, eh, die wir jetzt bespreken. Eh, es gibt eine Museumführung durch die Türme und eben die Dächer zur Krypta der Domkathedrale von Haarlem. Sie lernen wundervolle, fabelhafte Menschen- und Tierfiguren kennen, die uns vor dem Untergang schützen und über die Stadt wachen. bereite dich auf eine monströse Erfahrung vor. Diejenigen, die die Wesen kennenlernen, werden nie wieder an der Kirche vorbeigehen, sondern immer aufzuschauen. Äh, man kann da jeden Montag bis Samstag besuchen von 10.30 Uhr in der Morgen bis 1700 Uhr in der Mittag. Sonntag, weil es in der Morgen Messen gibt, ist es geöffnet von 12 bis 5 ja, die Eintrittspreise für Erwachsene 8,50 und für Kinder 5 bis 12 4 Euro und die Kleinen unter 4 Jahren bis einschließlich 4 Jahren nur 1 Euro. Wir können das Ihnen richtig empfehlen. Ja, wird wieder Zeit für Musik. Äh, es gab eine ganz bekannte Sänger in Holland, genannt Ramse Shaffi. Und Il zingt Laat me, las mich. Eh, Et c'est une eh, version néerlandaise de chanson Ma dernière volonté de Serge Reggiani. Alors, Ramse Shafi, eh, with the song Laat me. un vecchio la noia, diente la tua malattia. Paese mio, ti lascio. And that was of course the same record, but now Ramses Shafi. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me, laat me, laat me mijn eigen hart behouden.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 Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, komt vanzelf weer voor elkaar. soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stijl die ik spaarde, ik kreeg gewoon van uur tot uur. ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt <laughs> niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.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 Yeah, ladies and gentlemen, that was the German singer Peter Fox with House am See, The House on the Lake. Yeah, ladies and gentlemen, uh, if you have seen everything already in Zandvoort, uh, maybe it's an idea that you also spend half a day or even a day during your holiday in uh, the city of Haarlem, close by. You can reach it by bus 80 starting here in Zandvoort and it brings you to Haarlem. And maybe it's a good idea to step off at the Leidse Vaart. Because at the Leidse Vaart uh, there is the Catholic cathedral called the Dome Cathedral. And in the Dome Cathedral, there is a very interesting event going on called The Beings of the Cathedral. It's a museum tour through the towers and roofs to the crypt of the Dome Cathedral of Haarlem. So first outside, you go you climb the towers from the inside. Uh, you walk even over the roofs. And then at the end you go down to the crypt. You get to, and you can get to know there the wonderful, fabulous human and animal figures who protect us from doom and they also watch over the city. You prepare yourself for a monstrous experience and those who get to know these beings will never just walk past the church again, but will always look up and see and have a, have a, a glance at all those beings sculptured there on the outside. You can visit this, uh, the, uh, the Dome Cathedral every Monday to Saturday from uh, half past 10 in the morning till 5 in the afternoon. On Sunday, because they have Mass on Sunday, uh, you can start from noon till 5 in the afternoon. Pricing adults 850, children 5 to 12 4 and children uh, up to 4 years 1 euro. Uh, okay, that was the information in English. Maya, can you hacer en Harlem esta semana? Sí, sí, gracias. Jaime, es que también les puede aconsejar irse fuera de Sanford Por ejemplo, en autobús hay una parada mm, al lado del supermercado Albert Heijn, en el centro del pueblo. Se coge el número, el autobús número 80 y hay una parada justo a la catedral, la catedral al lado del canal Leidsevaart. Ese es un catedral precioso. Se puede ir, eh, montar eh, las torres, ver a los techos hasta la cripta de la catedral hay que conocer todos los creadores maravillosos, las figuras humanas y animales que nos protegen contra el, eh, peligro y dirigen eh, la ciudad. Prepárese para una experiencia monstruosa. Aquellos que conocen a nuestras criaturas nunca volverán a pasar junto a la iglesia sin eh, mirar hacia arriba. Se puede visitar todos los días, lunes a sábado, de las 10 y media hasta las 5 de la tarde, domingo por camisa por la mañana a partir de la mediodía. mediodía. El eh, precio para los adultos es 8 euros y medio y para los hijos 4. Y pues niños hasta 4 años nada más que pagan un euro. Gracias Maya. And then we've here good old Elvis Presley. Eine Schallplatte, eine Hit von Elvis Presley, Devil in Disguise. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are. Devil in disguise. see the devil in your eyes. You look like an angel. Look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got wise. You're the devil in disguise. Oh, Elvis Presley. And from Elvis Presley to another famous singer, American singer... but this time uh, more the country and western mode. Ja, la, eh, liebe Zuhörer, jetzt eine Schallplatte von John Denver, der Country-Singer, mit seinem Hit Take Me Home, Country Roads. almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road. that was John Denver, and he asked us, Take Me Home, Country Roads. A little bit of Spanish now. The singer Juan Pardo, el cantor Juan Pardo, con el canción No Me Hables, the song No Me Hables, which means Don't Talk With Me. no me hables, no me hables así. no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele, que me traten así. Pues saber que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables. así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no, no me hables así. Ya no sé Yes, ladies and gentlemen. Ja, lieve Zuhörer, dat was der Juan Pardo. Und jetzt äh, die Wettervorhersage fürs Wochenende. Was wird es sein? Also, das Wetter bleibt bis heute gut, mit genügend Sonne. Ich sehe aus dem Studiofenster een bisschen Sonne hier. Und een angenehme Nachmittagstemperatur. Anschließend breiten sich die ausgedehnten Niederdruckgebiete einschließlich Regenquelle über England bis in die Nordsee aus. Besonders am Wochenende ist es regelmäßig ein bisschen regnerisch und kühl. Es ist klar, dass die Sonne daher weniger angesprochen wird. Auch nach dem Wochenende bleibt es vorerst wechselhaft und in Sandford eher ein bisschen kühl. Also zu konkret, am Samstag Maximumtemperatur 20 und am Sonntag 19, Minimum in der Nacht, am Samstag 14 und am Sonntag 17. Also am Samstag gibt es doch 60% Sonne. Das ist doch ein schöner Bericht, ne? Und am Sonntag 40%. Und der Chance für Regen ist am Samstag 60% und leider am Sonntag 95 Le vent est ist schwach, 3 zu 4. Äh, Maya, quel sera le météo ce week-end Oui, ça veut dire un peu de soleil et un peu de pluie, malheureusement. Le temps restera beau jusqu'à vendredi avec suffisamment de soleil. Une température agréable l'après-midi. Euh, mais par la suite, de vastes zones de basse pression, y compris des sources de pluie, se sont propagées à travers de l'Angleterre jusqu'à la région de la mer du Nord. Surtout pendant le week-end, il est régulièrement pluvieux et un peu frais. Il est clair que le soleil est donc moins adressé. Mais après le week-end, cela reste modifiable pour le moment, un peu plus agréable et un peu, plus de chaleur aussi. Alors, pour le samedi, 20 euh, degrés, le dimanche, 19 degrés. Euh, le samedi, on, a mis euh, plus ou moins 60% de soleil. Le dimanche, c'est un peu moins, 40%. Le pluie, euh, ça veut dire le samedi 60%, mais 95% le dimanche. Alors, il faut aller à la cathédrale. Tonight. Freude schneit, sogar die Hasen im Stoppelfeld pfeifen auf den Rest der Welt, denn zum Glück wird mancher ein fauler Hund, wenn der Sonne kommt. Ja, liebe Zuhörer, das war Rolf Zukowski mit Wenn der Sommer kommt. Ein französischer Holländer Dave. Dave war geboren in Holland, aber woont schon seit Jahrzehnten in Frankreich. Und in der 70er Jahre hätte er einen großen Hit mit Danser maintenant. Danser maintenant yeah, ladies and gentlemen, uh, we're nearing 11. It's 11.51, so time for the weather forecast for this weekend. Well, I'm sorry to say, but there will be a little rain during the weekend. Uh, until Friday, the weather will be okay. Until today, with sun and pleasant afternoon temperature but subsequently extensive low pressure areas, including rain sources, spread through England to the North Sea area, especially during the weekend. It is on and off a little bit rainy and on the cool side. So it's clear that the sun is therefore less addressed. And even after the weekend, it remains changeable for the time being, the weather, and on the rather cool side in Zandvoort. So maybe a good idea to do some indoor activities like going to that Dome Cathedral in Haarlem. Uh, to get the facts and figures, we expect for Saturday 20 degrees centigrade and Sunday 19 as a max. The sun will shine on Saturday 60% of the time and on Sunday 40%. The expectations for rain is on Saturday 60% and unfortunately on Sunday 95. So find especially on Sunday something inside to do. The wind will be rather weak, force uh, 3 to 4. Uh, y uh, Maya, ¿qué tempo hará este fin de la semana? Sí, bueno, va a cambiar un poco. Hasta el viernes por la tarde quedamos con sol y temperaturas agradables, pero posteriormente extensas áreas de baja presión, incluidas las fuentes de lluvia, se extendieron a través de Inglaterra hasta eh, el Mar del Norte. Especialmente durante el fin de semana un poco de hielo también y más fresco. So, para darles una idea, sol 60%, eh, pero el domingo un poco menos, 40%, y lluvia 60% el sábado, pero va a aumentar a 95% por el domingo. Es mejor de irse a Harlem, a, al catedral o a los museos o quedarse en Sanford. También hay dos museos preciosos, ¿eh? Yeah, a little bit of silence. I'm sorry for that. Uh, but now we are going to listen to Saskia and Serge. Saskia and Serge, a Dutch couple who sings. And they sing now about Summer in Zeeland. Sommer in Zeeland. Und äh, beziehungsweise für unsere deutsche Gäste, Zandvoort ist natürlich sehr, sehr populär, wie die deutsche Gäste, aber auch die Provinz Zeeland. Und dieser Song Afvalendisch is ist about der Sommer in Zeeland. liebe Zuhörer. Es ist fast 11 Uhr, also wir sind wieder am Ende des Programms angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag von 10 bis 12 Uhr in ZFM Radio. Chers auditeurs, nous sommes déjà à nouveau à la fin de la démission. Merci d'avoir écouté à la radio vendredi. Eh, et eh, je vous espère le vendredi prochain, de même heure, 10 à midi. Dear listeners, we have come to the end of the program again. Thank you for listening and see you on ZFM Radio next Friday from 10 to 12 a.m. Estimados oyentes, hemos ya llegado al final del programa. Gracias por escuchar y nos vemos en este mismo radio ZFM el viernes próximo de las 10 hasta las 12.